Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerika in Syrië. Dat gebeurde in de Zwitserse stad Lausanne. Zoals verwacht werden er geen belangrijke besluiten genomen. Wel zijn er volgens de Russische minister Lavrov interessante ideeën besproken. Binnenkort wordt er verder gepraat. Behalve Rusland en de VS waren ook Saoedi-Arabië, Turkije, Qatar en Iran bij het overleg aanwezig. In Utrecht wordt vanavond en vannacht een nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal gehangen. Het is de Daphne Schippersbrug tussen de wijken Ogenal en Leidse Rijn. De betonnen hangbrug voor fietsers en voetgangers heeft een overspanning van meer dan 100 meter. Tijdens het inhangen van de brugdelen is het Amsterdam-Rijnkanaal acht uur lang gesloten voor de scheepvaart. Passagiers op vluchten tussen Hawaii en Amerikaans Samoa mogen niet meer zelf hun stoel uitkiezen. Uit onderzoek van Hawaiian Airlines blijkt dat veel passagiers op dit traject te zwaar zijn. Ze moeten daarom zorgvuldig over het toestel worden verdeeld. De luchtvaartmaatschappij was een onderzoek gestart omdat de vliegtuigen tussen Honolulu en Samoa abnormaal veel brandstof gebruikten. De passagiers bleken gemiddeld 13 kilo meer te wegen dan werd aangenomen. Door hen goed over het toestel te verdelen moet het brandstofverbruik omlaag gaan. PSV heeft opnieuw punten laten liggen. De Eindhovenaren kwamen thuis tegen Heracles niet verder dan 1-1. In de 39e minuut kwam Heracles op voorsprong. Twee minuten later volgde de gelijkmaker. In de tweede helft werd er niet gescoord. Het is voor de derde keer in vier wedstrijden dat PSV niet weet te winnen. Eerder vanavond speelde Sparta thuis met 2-2 gelijk tegen Willem II... op de 100ste verjaardag van het stadion van Sparta, het Kasteel. En FC Utrecht speelde zijn duizendste wedstrijd in de Galgenwaard. De club won met 3-0 van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 6 en 10 graden met lokaal kans op mist.